s'avonds laat. Je weet hoe dat dan gaat. Dan vergeet ik weer hoe leuk je bent en dat jij altijd voor moet gaan. Je zal het niet snel zeggen, maar je mist me veel te vaak. Schat, mijn tijd is nu van jou, ook als je mij vandaag ben ik van jou. Vanaf nu kan niks meer fout, want ik gooi alles aan de kant. Telefoon weg en ontspan. Ja, vandaag ben ik van jou, omdat ik zoveel van je hou. Je hebt me helemaal voor jezelf en de rest, dat komt morgen wel. Oh, de dag is nu nog jong en we hebben alle tijd niks in de agenda. Ik hoef alleen bij jou te zijn.